Lot Lewin met het NOS Journaal. De NAM bemoeit zich tegen de afspraken in... toch met de versterking van Groningse huizen met aardbevingsschade. Dat zegt Hans Alders, die tot voor kort nationaal coördinator Groningen was. Alders kreeg per ongeluk een vertrouwelijke mail toegestuurd van de NAM... waaruit dat zou blijken. De NAM heeft als financieel verantwoordelijke van de schade... belang bij een zo goedkoop mogelijke versterkingsactie... maar het mag zich er niet mee bemoeien. WhatsApp gaat voortaan berichten die zijn doorgestuurd voorzien van een label. De chatdienst doet dat onder meer vanwege de verspreiding van nepnieuws. Vooral in India is dat een probleem. Daar worden nepvoorlichtingsvideo's doorgestuurd. De afgelopen maanden zijn daar 15 mensen gelyncht en daar kunnen die nepvideo's iets mee te maken hebben. De slachtoffers werden mogelijk daardoor aangezien voor kinderontvoerders. De Britse militaire aanwezigheid in Afghanistan wordt flink uitgebreid. Premier May heeft aangekondigd dat er ruim 400 extra militairen heen gaan, bovenop de 700 die er al zitten. Het besluit volgt op een verzoek van de Amerikaanse president Trump, die vroeg NAVO-bondgenoten om meer te doen in Afghanistan. De reddingsactie voor het Thaise voetbalteam dreigde op het laatste moment nog fout te gaan. De waterpompen begaven het, kort nadat de kinderen en hun coach waren geëvacueerd. Reddingswerkers die nog in de grot waren, dreigden daardoor ingesloten te raken. Op een persconferentie over de gezondheid van de Thaise voetballers is bekendgemaakt dat het goed gaat met ze. Ze zijn niet ziek, wel hebben zes jongens een lichte longinfectie overgehouden aan de tijd in de vochtige grot. Het weer dan nog, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wat stapelwolken. In het noordoosten en oosten kan een bui vallen.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame, esta rumba esta guitarra, que siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. siempre cantaré, pero no siempre cantaré, e pero no siempre cantaré. Esta rumba tan gitana, lo que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré.